Mogelijk door overname door een Amerikaanse partij. DSB heeft van de rechter tot 12 uur de tijd gekregen om een faillissement af te wenden. Vakcentrale FNV noemt de AOW-plannen waarover de coalitiepartijen gisteravond een akkoord bereikten een kille bezuiniging. Het plan draait volgens voorzitter Jongerius om de centen en niet om de mensen. De vakcentrale komt later met een inhoudelijke reactie. De oppositie in de Kamer wijst het AOW-plan af. De SP noemt het asociaal. De PVV spreekt van botte afbraak. Meer dan de helft van de 22 schietpartijen dit jaar in Amsterdam-Zuidoost is opgelost. De politie heeft dat gemeld aan de Stadsdeelraad. In 14 zaken zijn verdachten aangehouden. De andere zaken zijn niet op te lossen of het slachtoffer weigert aangifte te doen. De grote geschiedenisprijs is dit jaar toegekend aan Jolande Withuis. Ze krijgt de prijs voor Weest Mannelijks Zijt Sterk. Dat is een biografie over verzetsheld Pim Boelaert. De jury noemt het boek meeslepend en evenwichtig. Boelaert speelde een vooraanstaande rol in het verzet... en hij overleefde de concentratiekampen Natzweiler en Dachau. De grote geschiedenisprijs die in 2007 werd ingesteld... is een initiatief van het Historisch Nieuwsblad, de Volkskrant en de omroepen VPRO en NPS. Monty Python's Flying Circus heeft in New York een speciale prijs gekregen voor zijn bijdrage aan de film- en tv-wereld. De BAFTA Award, zeg maar de Britse Oscar, werd uitgereikt bij het 40-jarige jubileum van Monty Python. De leden, onder wie John Cleese en Michael Palin, presenteerden daar een nieuwe documentaire over hun absurdistische film- en tv-werk. Van de makers ontbrak, alleen Graham Chapman, hij overleed in 1989. Het weer, eerst nog wat regen. In de loop van de dag wordt het droger en breekt af en toe de zon door.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 You know how nights like this begin. They kind of knock your heart gets in. Any way you turn, is gonna hurt. ZFM Jazz tot 12 uur met David Habig en Fred Kroonsberg. Ik heb in mijn handen een prachtige cd. Eigenlijk de gids van het Noordzee Jazz Festival 2008. we gaan genieten van Sergio Mendes met het nummer Funky Bahia. is the potion, rocking from coast to coast. And I've been stepping out around the world, washing the pain away. You'll be dancing, you'll be grooving, and you can do it 'cause the drummer made you do it, made you do it to the way that he played. Het werd eh, gezongen door Patty Cathert. En op de elektrische gitaar speelde Tuck Anders. We gaan naar El Giro. En het nummer Cold Duck. chilling again. I wanna be more than a friend. Cause you're taking me to places I've never been before. Feeling like I'm yearning for a little more. And I wanna begin to feel with you. Let it do what it do. Cause we've been talking and kissing and touching like every night. If that's wrong, I don't wanna be right. Oh, yeah, yeah, yeah don't stop. Stone kon het niet laten om voor te dringen. Van het album zong zij The Art of Love and War. Heerlijke muziek. Maar nu dan echt El Juro met Cold Duck. I say, get you some more. It ain't got the go. wordt voor het achtste seizoen georganiseerd door de Stichting Jazz in Zandvoort. De eerste jazzconcert van een hele reeks. De gasten die tot nu toe zijn geweest behoren absoluut tot de top van de Nederlandse jazz. Het seizoen 2009-2010 wordt geopend door het trio Johan Clement en Erik Timmermans en Frits Landersberg. En treedt op samen met zangeres Greetje Kouwveld. Dat is vandaag de grote gastsoliste. Al decennia behoort Geetje Kauvel tot de absolute top van de Nederlandse jazz. Ze heeft talloze platen en cd-opnames op haar naam staan. Ze is koninklijk onderscheiden tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw, trad meer dan twintig maal op het Noordzee Jazz Festival en ontving aldaar de prestigieuze Bird Award. Muziek was in de jongste jaren van Greetje Kouwveld haar trouwste gezelschap. Hele dagen luisterde ze naar de radio of draaide platen van Doris Day en Frank Sinatra. Zo heb ik zingen geleerd, zegt ze, door met hem mee te zingen. Als dertienjarige zong Greetje Kouwveld voor het eerst op de radio in het jeugdprogramma Mignon met de Zeelse groep Raindrops. Op 1 februari 1957 werd zij de vaste zangeres van de Skymasters en startte ze al met haar professionele loopbaan, die al snel een internationaal karakter kreeg. Elk liedje is voor mij een verhaal, zegt ze zelf. Ik beleef de tekst die ik zing. Ik kruip erin, zoals een acteur in zijn rol stapt. Deze krachtige identificatie met de teksten die ze vertolkt is karakteristiek voor haar werk. Wie haar wil zien, gaat dus vanmiddag naar De Krocht, oftewel de jazztempel De Krocht vandaag. Het begint vanmiddag, zondag om half drie. De prijs bedraagt 15 eh, euro, 8 euro voor eh, studenten. Dus wie daar naartoe wil, die gaat eens kijken of er nog plaatsen zijn. Ik kan het aanbevelen. Daarom gaan we ook natuurlijk Geetje Kouwveld laten horen. En het nummer wat ik ga draaien is Al. Melcalio me spaio, me schento età. Uri una terra. cd Dear Header. En gezongen door Anjani Thomas samen met Leonard Cohen. En Leonard Cohen heeft dit prachtige nummer. Wat me echt in een herfstsfeer brengt. Zelf geschreven en geproduceerd. We gaan naar Elvis Costello. En zijn ogen zijn groen. When green eyes turn blue. every single time it becomes too much there's nothing I can say passing through.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 And when we get behind closed doors, and she lets her hair hang down, and she makes me glad that I'm a man. My soul is a weary. My soul is a weary. My soul is a weary. I said my soul is a weary now. Mm. My soul is a weary melting down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me. not my heart that keeps me bound when the whole wide world is free. Yeah, oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free. Yeah, oh Lord, who will comfort me? Day, love, poverty, yeah. Oh Lord, who will comfort me? My home is a wreckage, a family drowned in plight and poverty, yeah. Oh Lord. Melody Gardot met Who Will Comfort Me. Ja, de volgende band heeft indruk gemaakt op technicus David.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 If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual.